voor spoedige start. Waterwalgemoed met het NWS-journaal. De aanvoerder van het nationale voetbalteam van Honduras is op straat doodgeschoten. De 26-jarige Arnold Peralta werd gedood door een man op een motor... bij een winkelcentrum in een stad in het noorden. Peralta speelde in het verleden ook bij Glasgow Rangers in Schotland. Over de toedracht van de moord is nog niets bekend... maar Honduras wordt geplaagd door geweld van bendes. In een meer bij de Amerikaanse stad San Bernardino zoeken duikers naar materiaal dat daar mogelijk is gedumpt door de daders van de schietpartij van bijna twee weken geleden. Een man en een vrouw doden toen 14 mensen in een zorgcentrum. Volgens CNN wordt er gezocht naar een harde schijf, maar de autoriteiten willen dat niet bevestigen. Een woordvoerder van de FBI zei wel dat de schutters, die zelf werden gedood, op de dag van hun terreurdaad mogelijk het meer hebben bezocht. De zoektocht in het meer gaat waarschijnlijk dagen duren. Een groep vluchtelingen in het opvangkamp Heumensoord bij Nijmegen heeft een klacht ingediend bij de nationale ombudsman. Ze klagen over gammele bedden, te veel mensen op één kamer en stank- en geluidsoverlast. Valt te lezen in de brief aan de ombudsman die Omroep Gelderland online heeft gezet. Verder zijn er klachten over de langdurige asielprocedure. Deze week is er al een aantal keer gedemonstreerd door vluchtelingen in Heumensoord. Zo liepen honderd demonstranten een protestmars door Nijmegen. De Nederlandse hockeydames zijn uitgeschakeld in de kwartfinales van de World League. Oranje was titelverdediger, maar verloor verrassend met 1-0 van gastland Argentinië. Naast de Argentijnse hockeysters hebben ook Duitsland, Nieuw-Zeeland en China de halve finale van de World League bereikt. Het weer, regen trekt over van noordwest naar zuidoost vannacht en de minima liggen tussen de 3 en 6 graden. Overdag geregeld bewolkt, maar in het noorden ook wat zon. Vooral middags en s avonds zijn er buien. Er staat een stevige zuidwestelijke wind en het wordt 6 tot 9 graden.